Mariette Krol met het NOS Journaal. In Band in de Noordoostpolder hebben zo'n 100 inwoners gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Omwonenden overhandigden een petitie tegen het centrum met bijna 4100 handtekeningen. De afgelopen dag werd bekend dat het COA de kavel waar het aanmeldcentrum moet komen sinds 1 juli in bezit heeft. De gemeente was al sinds april in gesprek over de opvang van asielzoekers... Maar pas veel later werd duidelijk dat het om een tweede aanmeldcentrum in Nederland ging, zegt de burgemeester. Minister Weerwind wil dat er altijd juridische steun is voor gezinnen die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Aanleiding is een vernietigend rapport waarin staat dat er te weinig aandacht en hulp is voor kinderen die uit huis worden geplaatst. Weerwind zegt tegen Nieuwsuur dat kinderen en ouders vaak niet weten wat hun overkomt. De minister wil verder administratieve taken verminderen en extra personeel aantrekken. De atoomwaakhond van de VN kan niet meer garanderen dat het Iraanse kernprogramma vreedzaam is. In een nieuw rapport staat dat Iran steeds meer verrijkt uranium opslaat. Er zou nog maar één technische stap nodig zijn om een atoombom te kunnen maken. Hoeveel verrijkt uranium Iran precies heeft is niet duidelijk... omdat het land bewakingscamera's heeft weggehaald. En Ajax heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen ruim gewonnen. Thuis in Amsterdam werd het 4-0 tegen Rangers FC uit Schotland. Na ruim een half uur was er al drie keer gescoord. In dezelfde pool was Napoli sterker dan Liverpool. Daar werd het 4-1, waardoor in pool A Ajax nu aan kop gaat. De andere wedstrijden van de afgelopen avond... Eintracht Frankfurt tegen Sporting Portugal werd 0-3... Internationale tegen Bayern München 0-2... Barcelona, Victoria Pilsen 5-1. Atletico Madrid, FC Porto 2-1. Tottenham Hotspur tegen Marseille 2-0. En Club Brugge tegen Bayer Leverkusen werd 1-0. Het weer nog. In de loop van de nacht en morgenochtend trekken weer regen- en onweersbuien over. Morgen zon, later weer wat buien en zo'n 21 graden.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 Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher sit on top of you. I wanna go where nobody's been.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 En ik kan er niet beschrijven in hoog. We zitten samen op je kamer op hier hoog. En ik zit naar je te staren, of ik droom. Je maakt mijn licht in mijn hoofd, of is het je vier ook?